Banken en andere financiële instellingen zijn vaker het slachtoffer van internetcriminelen. Dat meldt organisatie SWIFT in een vertrouwelijk bericht aan klanten. SWIFT doet wereldwijd transacties voor duizenden financiële instellingen. Onlangs probeerden hackers bijna een miljard dollar te stelen van de Centrale Bank van Bangladesh. Gisteren bleek dat ze waren binnengedrongen in de systemen van SWIFT. Wanneer de andere inbraken waren en hoe groot de schade was, is niet duidelijk. De Bond van Kermisexploitanten, BOVAC, wil een verbod op speelgoedpistooltjes. Bij sommige kermisattracties kunnen kinderen een neppistool winnen. Volgens de Bond komt het regelmatig voor dat andere mensen dan denken dat zo'n wapen echt is en de politie waarschuwen. In een tijd van terreur is een speelgoedpistool als prijs niet meer verantwoord, vindt de Kermisbond. Op de Haagse kermis op het Malieveld zijn met Koningsdag geen speelgoedpistolen te winnen. Met lintjesregen zijn de eerste onderscheidingen uitgereikt. Er waren lintjes voor onder andere acteur Tom Hofman... en tv-presentatrices Loretta Schrijver en Natasja Vroger. Radiopresentator Govert van Brakel werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Er worden vandaag ruim 2700 lintjes uitgereikt, zo'n 130 minder dan vorig jaar. De tarieven voor bellen en internetten in landen buiten de Europese Unie blijven erg hoog. Zo kost een belminuut in Thailand al snel 2 euro en per MB internet betaalt de gebruiker zo'n 10 euro. De Consumentenbond is daar niet blij mee en noemt de bedragen absurd.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 Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam is er zojuist bij Sliedrecht een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie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 I'm counting. internet. www.zfmzandvoort.nl love could be so this name.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 And now I'm standing here. it.